uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De ontslagen FBI-directeur Comey heeft verklaard dat president Trump hem heeft gevraagd af te zien van een onderzoek naar ex-veiligheidsadviseur Flynn. Die had namens het campagneteam van Trump contact met Rusland. Trump vroeg Comey letterlijk om loyaliteit, staat in een geschreven getuigenis. Comey zal morgen persoonlijk getuigen voor de Veiligheidscommissie van de Senaat. Hij werd ontslagen omdat hij volgens Trump zijn werk niet goed deed. De Koerden in het noorden van Irak kunnen op 25 september in een referendum beslissen over onafhankelijkheid. Dat heeft het bestuur van de autonome regio bekendgemaakt. De centrale regering in Bagdad is waarschijnlijk niet blij met het referendum. De Koerden spelen een sleutelrol in de coalitie tegen IS. Die coalitie is bezig de terreurorganisatie te verdrijven uit de stad Mosul. De rechtbank op Bonaire heeft celstraffen tot 20 jaar opgelegd voor de moord op een Nederlandse politieagent. Die werd vorig jaar doodgeschoten na een mislukte roofoverval. De hoogste straf was voor degene die de overval had beraamd, een 42-jarige man uit Bonaire. De Venezolaanse schutter kreeg 19 jaar cel. De agent was naar een woning gestuurd waar een overval was gepleegd. Tijdens de achtervolging werd hij door een van de overvallers doodgeschoten. De OVSE heeft kritiek op het stembiljet bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. Dat was door de vele deelnemende partijen zo groot dat het onhandelbaar was. Vooral ouderen en mensen met een beperking hadden daar last van. Nederland zou moeten kijken of er geen gebruiksvriendelijker stembiljet te ontwerpen is, vindt de OVSE. De organisatie houdt met waarnemers toezicht bij verkiezingen in Europa. Over het verloop van die in Nederland was de OVSE over het algemeen tevreden. Het weer, er zijn opklaringen en de wind neemt af. Vannacht raakt het weer bewolkt en valt door lokaal een bui bij minima van 11 tot 13 graden.